Levi van Eck met het NOS-journaal. Voor de kust van het Spaanse eiland Tenerife zijn drie toeristen omgekomen door hoge golven. Lokale media melden dat onder de doden een Italiaanse en een Slovaakse toerist zijn. Ook vielen er meerdere gewonden. Een vrouw moest ter plekke gereanimeerd worden na een hartstilstand. Ze ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Hulpdiensten wisten enkele mensen uit zee te halen. Sommige slachtoffers konden zelf de kust bereiken. Vorige maand kwamen op Tenerife ook drie mensen om het leven door hoge golven. Onder wie een Nederlandse vrouw van 79. De VVD sluit morgen aan bij de formatiegesprekken tussen D66 en het CDA. De partijen hebben dit weekend onderling veel gebeld. Ook met GroenLinks, PvdA en JA21. Hoewel de partijen formeel niets willen zeggen... zijn er wat signalen welke kant het op gaat... Zo denken meerdere partijen dat de kans groot is dat er gesprekken komen over een minderheidskabinet tussen D66, CDA en VVD. Van een doorbraak is nog geen sprake, omdat VVD nog altijd weigert met GroenLinks-PVDA in zee te gaan. Ook een samenwerking met JA21 is verre van zeker. Opnieuw krijgt het demissionaire kabinet het advies om maatregelen te nemen in de omgeving van geitenstallen. Na het RIVM concludeert nu ook de Gezondheidsraad dat omwonenden veel meer kans hebben op longontsteking dan andere Nederlanders. Waarschijnlijk komt dat door bepaalde bacteriën. Ingewijden zeggen tegen de NOS dat landbouwminister Wiersma opnieuw niet overtuigd is dat maatregelen nodig zijn. Een auto is afgelopen middag met hoge snelheid op vijf andere auto's en een lantaarnpaal gebotst. Dat gebeurde bij een tankstation langs de A73 bij het Brabantse Haps. De bestuurder van de auto was waarschijnlijk onwel geworden. Beide inzittenden zijn zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het weer, de regen trekt op steeds meer plaatsen weg. Daarna klaart het op, het koelt af naar 9 tot 11 graden.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 ZFM. people search for a fountain. The promise is forever young. You know, some people need three dozen roses, and that's the only way to prove you love them. And me a world on a silver. the shell with no one who truly cares for.